Carolijn met het NOS Journaal. De Amerikaanse farmaceut Johnson Johnson heeft versnelde goedkeuring aangevraagd in de Verenigde Staten voor het Janssen-vaccin. Dit vaccin wordt gemaakt door het dochterbedrijf van de farmaceut in Leiden. Het Janssen-vaccin geeft 66% bescherming tegen matige tot ernstige vormen van COVID-19. Het werkt volgens de fabrikant voor iedereen even goed, van jong tot oud. Voordeel is dat er maar één prik nodig is. En ook hoeft het Janssen-vaccin niet op zeer koude temperatuur bewaard te worden. Nederland heeft 11 miljoen doses besteld. Johnson Johnson verwacht in de komende weken een vergunning van het vaccin aan te vragen bij het Europees Geneesmiddelenbureau. Twee mannen die worden verdacht van het te koop aanbieden van persoonsgegevens uit het systeem van de GGD blijven langer vastzitten. In totaal zijn sinds eind januari vijf mannen aangehouden voor het stelen en verhandelen van persoonsgegevens van mensen die getest zijn op corona. Vandaag werd in Rotterdam de vijfde verdachte opgepakt. Adviesbureau McKinsey betaalt aan Amerikaanse staten 573 miljoen dollar... vanwege de rol van het bedrijf in de opiatencrisis in de VS. McKinsey adviseerde jarenlang enkele grote medicijnfabrikanten... hoe ze hun omzet konden verhogen. Bijvoorbeeld door reclame voor zware pijnstillers... te richten op mensen die gevoelig zijn voor verslaving. In de VS is het gebruik van opiaten als pijnstillers... buitensporig hoog in vergelijking met andere westerse landen. Zeven studenten uit Leuven in België die betrokken waren bij een dodelijke ontgroening in 2018... zijn door de Universiteit Leuven alsnog geschorst. In eerste instantie kwamen ze er vanaf met een taakstraf en een schrijfopdracht. Bij het ritueel kwam een 20-jarige student om het leven. Hij moest onder meer liters visolie drinken en urenlang buiten in een ijskoude put zitten. Tegen de geschorste studenten loopt nog een strafzaak. Het weer bewolkt en plaatselijk wat regen. Het koelt af tot rond het vriespunt in Groningen tot 5 graden in het zuiden. In de ochtend droog en bewolkt en 8 tot 11 graden. In het noorden wat kouder. In het weekend ook koud winterweer met vanaf zondag vorst, soms veel sneeuw en kans op ijzel.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 So maybe I'm fuck, i inside it Even though I'm with you, you can hit it like a side chick Don't need no side dick, no Got the night birds, killing earth on the hits you're gonna do it, do Friday.